9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In New York heeft de tropische storm Irene minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. Wel was er in de stad veel wateroverlast, doordat de rivier de Hudson op sommige plaatsen buiten haar oevers was getreden. In laaggelegen wijken staan de straten blank en veel gebouwen zijn op de begaande grond ondergelopen. De effectenbeurs op Wall Street zit ook in zo'n lager gelegen wijk, maar naar verwachting gaat de beurs morgen gewoon open. Door de storm zijn tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens de komende dagen zonder stroom zitten. De tropische storm Irene trekt nu in de richting van Canada. In totaal heeft het noodweer aan de oostkust aan 14 mensen het leven gekost. In Nieuw-Zeeland hebben duizenden dierentuinbezoekers afscheid genomen van de verdwaalde keizerspinguin Happy Feet. Bezoekers was gevraagd om zich te kleden in zwart en wit en een afscheidskaart te tekenen. De pinguïn vertrekt aan het eind van de dag met een onderzoeksschip naar Antarctica en zal ergens in de Zuidzee worden vrijgelaten. Hij krijgt GPS-apparatuur mee om hem te blijven volgen. De vogel werd in juni gevonden op het strand in Nieuw-Zeeland, duizenden kilometers van zijn thuis op de Zuidpool. Hij werd in de dierentuin van Wellington verzorgd om aan te sterken. Tienduizenden mensen volgden zijn herstel via de webcam. Bij elkaar heeft het de dierentuin 15.000 euro gekost om het beest te verzorgen. Dat bedrag is geheel betaald uit donaties. Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt. Een van hen verkeert in levensgevaar. Twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg, maar verder is er over de slachtoffers nog niets bekend.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 En daar komt ook de volgende, volgende cd vandaan, Crystal Keys, Songs To Awakened and uh, heel van Lia Scallon. En uh, ja, ook een hele mooie cd. Dus nieuwe artiesten in dit programma, Peaceful Radio. Ga daar maar eens lekker voor zitten. Veel luisterplezier. you fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if she disdained her brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea what is all this sweet work worth if thou kiss not me? Cara mia, ti adoro. Amore mio, ti desidero. cosa più preziosa per me. Mio cuore è pieno con amore per te. Tienemi, cara mia, tienemi. Volare non mai. În mine la tua reța sempre. rei. ro van uh, eh, Anugama met Shamanic Journey van de verzamelcd Pure Inspiration van Oriana Music. Goed, um, hele lekkere eind van die Anugama. We gaan afsluiten met een uh, ander uh, ehm, verzamelcd van Oriana, Relax Into Now. moet ik even kijken wie, eh, wie aan de beurt is. Oh ja, het is muziek van Ricky Moore, Henry Marshall and Friends tot tot het eind van het eerste uur van eh, Peaceful Radio. En daarna kom ik terug met eh, weer eh, twaalf andere fijne werkjes. Graag tot straks en ja, kun je het kun je er geen genoeg van krijgen. Peacefulradio.eu. Tot zo. no past. Here and now, in the stillness of this moment.